Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kleine twee weken na de gigantische verkiezingsoverwinning van BBB... gaat het kabinet vanavond praten over de uitslag. De vraag is hoe het kabinet nu verder moet... na de flinke verliezen bij de provinciale verkiezingen. Volgens premier Rutte moet het niet alleen gaan over stikstof... maar spelen ook de verschillen tussen de provincies en de steden een grote rol aanrijdtijden van het openbaar vervoer op het platteland. Hoeveel politieauto's rijden daar? Eh, toegang tot scholen. Ik zeg niet dat dat het enige antwoord is op de verkiezingsuitslag, maar het is een aspect. Rutte, Kaag, Hoekstra en Schouten mogen allemaal één iemand meenemen naar het overleg. Steeds meer huizenkopers haken af. Daarvoor waarschuwen bouwbedrijven en aannemers in het AD. Vooral bij nieuwbouwhuizen gaat het niet lekker. Veel projecten worden stilgelegd doordat de bouw te duur wordt. De Vereniging van Projectontwikkelaars verwacht dat er dit jaar de helft minder nieuwbouwwoningen worden verkocht... vergeleken met de jaren hiervoor. Wat is het gevolg van kanker op het liefdesleven van jonge mensen? Dat proberen experts in een ziekenhuis in Amsterdam uit te zoeken. Volgens deze onderzoeker wordt er vooral veel aandacht besteed aan herstel... maar niet voor de gevolgen daarna. De studie zelf eh, gaat dus echt meer om van... Nou, je bent nu klaar met de behandeling hoe ga je nou daten? Ga je überhaupt daten? Ehm, heb je nog de wens om kinderen te krijgen? De onderzoeker hoopt dat zulke thema's meer worden besproken met jonge kankerpatiënten. Het is tentamenweek, een drukke tijd voor studenten... maar zeker ook voor docenten die alles moeten nakijken. Op de Unie van Amsterdam experimenteren ze al een tijdje met kunstmatige intelligentie. De studenten worden tijdens de lesweken beoordeeld door AI. De resultaten worden vergeleken met die van hun medestudenten, zegt deze student. het stel, het gaat niet zo lekker een week, je hebt echt heel weinig gestudeerd. Dan zie je, oh, oké, de rest heeft al meer gedaan. Oh eh, of als het tentamen goed is gegaan, is ziet: oh, ik heb echt twee uur per week minder gedaan dan de rest, maar ik heb wel een even hoog cijfer. Dan zit het wel goed en hoef niet extra veel te werken. Dus door de slimme computers krijgen ze een idee of ze op hetzelfde niveau werken als hun medestudenten. Zes universiteiten en twee hogescholen doen mee aan de proef om de werkdruk voor studenten en docenten te verlagen. Het weer nog vanochtend op veel plaatsen behoorlijk zonnig. Later zijn er steeds meer wolken en eind van de middag kan het ook een beetje gaan regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere dagelijkse files te vinden in de regio. Onder andere op de A27 het geval van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopende Lunette 10 minuten extra reistijd. Ook op onthoud op de A7 Horen-Zaanstad. Voor Purmerend Noord 5 kilometer ook 10 minuten op onthoud.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 Het kabinet moet voor miljarden aan subsidie geven... om hele wijken in één keer te verduurzamen en van het gas af te halen. Die oproep doet de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Het gaat vooral om wijken waar de inkomens laag zijn. Vanwege een datalek bij de GGD moet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de rechter komen. Stichting ICAM eist schadevergoeding omdat tijdens de coronapandemie gegevens zichtbaar waren van mensen die zich lieten testen. Voor de ruim 200.000 zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra is een CAO-akkoord bereikt. Aangekondigde acties zijn van de baan. Het weer, eerst zon, later meer bewolking en regen en het wordt 7 tot 10 graden ritme van Zandvoort, op 106.9 ZFM get out of here right now. Out of my head, i I'm begging you.